Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie in Noorwegen is nog hypernerveus na de aanslagen van vrijdag. Het centraal station in Oslo werd enkele uren ontruimd... na de vondst van een verdachte koffer in een bus. De koffer is met een robot verwijderd, maar er werden geen explosieven gevonden. De veiligheidsmaatregelen zijn inmiddels weer opgeheven. De Noorse politie maakte eerder vanmorgen melding van een zoektocht naar een gevaarlijke aanhanger van Anders Breivik die gisteren uit de gevangenis zou zijn ontsnapt. Maar deze berichtgeving werd een kwartier later ingetrokken. De man zou niets met Breivik te maken hebben. Op de A58 in Zeeland zijn door een kettingbotsing vijf mensen gewond geraakt. Bij Middelburg botsten zeker acht auto's op elkaar. Een van de auto's stond korte tijd in brand. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook over de oorzaak van de kettingbotsing kon de politie nog niet zeggen. De A58 bij Middelburg naar Goes is tot zeker één uur afgesloten. In Rotterdam heeft de RET het metroverkeer hervat. Het vervoersbedrijf heeft geen last meer van de communicatiestoring van KPN. Door die storing konden de verkeersleiding en de metrobestuurders niet goed met elkaar praten. Ook werkten de communicatiesystemen van de hulpdiensten vanochtend niet in Rotterdam en omgeving. Burgemeester Abu Talib spreekt van een ernstige zaak. Inmiddels werkt alles weer. In Afghanistan is opnieuw een hoge functionaris bij een aanslag gedood. Vanochtend kwam de burgemeester van Kandahar om toen een zelfmoordenaar zichzelf opblies. De terrorist liet een bom ontploffen die verstopt zat in zijn tulband. Twee weken geleden werd de halfbroer van president Karzai vermoord. Hij was gouverneur van de provincie Kandahar. Het doden van hoge overheidsfunctionarissen lijkt een nieuwe strategie van de Taliban. De afgelopen tijd zijn tientallen Afghaanse functionarissen vermoord. Het weer, eerst vooral in het noorden nog zonnige periode. Vanmiddag een bui, in het oosten met kans op onweer.